De stuurhut werd eraf geslagen en de kapitein en de matroos kwamen om het leven. Verder raakte niemand gewond. Het duurde uren voor iedereen via een noodstijger van boord kon worden gehaald. De scheepvaart op het Main-Donau-kanaal is gestremd. Er vallen slachtoffers als de politie al op 1 januari stopt met het opvangen en vervoeren van verwarde mensen. Daarvoor waarschuwt bestuursvoorzitter Szewski van GGZ-instelling Antes. Het is de bedoeling dat met ingang van het nieuwe jaar de GGZ verantwoordelijk is voor het opvangen en meenemen van verwarde mensen. Szewski zegt dat de GGZ er nog niet klaar voor is en waarschuwt dat verwarde mensen tussen wal en schip zullen vallen. De eerste opvang vraagt om een andere organisatie, samenwerking en financiering, al dus de bestuursvoorzitter van Antes. In Zundert in Brabant is een man met een busje ingereden op een groep van acht wielrenners. Getuigen hebben tegen de politie gezegd dat het erop leek dat de bestuurder dat expres deed. Een groot deel van de groep had lichte verwondingen, zoals kneuzingen en schaafwonden. Het busje is na de aanrijding in Zundert doorgereden. De grote wespen die gisteren fietsers aanvielen in Drenthe zijn vanmorgen door een verdelgingsbedrijf gedood. Vier mensen werden na een wespensteek onwel. Drie van hen moesten naar het ziekenhuis. Het blijkt te gaan om hoornaars, een soort wesp die wel 3,5 centimeter lang kan worden. Het nest zat in een holle boom naast het fietspad. Gekeken wordt of er nog meer nesten zijn die moeten worden weggehaald. Het weer, op steeds meer plaatsen zon, hier en daar nog wat motregen en het wordt een graad of 23. Morgen zonnig en warm, 25 tot 30 graden. Dinsdag en woensdag nog warmer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.